7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Britse koningin Elisabeth steunt prins Harry en zijn vrouw Meghan... in hun wens een stap terug te doen. In een verklaring schrijft ze dat ze liever had gezien... dat ze volledig lid waren gebleven van de koninklijke familie... maar ze begrijpt hun verlangen naar een onafhankelijk leven. Harry en Meghan maakten vorige week bekend... dat ze een minder vooraanstaande positie in de koninklijke familie willen... om een ander leven te kunnen leiden. De verklaring van de koningin volgt op crisisoverleg vandaag binnen de familie. De deelnemer aan een trouwstoet die wordt verdacht van het neerslaan van een agent afgelopen zomer in Rotterdam, heeft tegen twee undercover agenten bekend. Dat bleek vandaag bij een proforma zitting in de zaak. De agenten deden zich voor als gedetineerden in het huis van bewaring waar de verdachte van 26 vastzit. In officiële verhoren beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De trouwstoet veroorzaakte veel overlast en de politie zette die daarom aan de kant. Een van de agenten werd van achteren neergeslagen en liep een whiplash en een hersenschudding op. De Duitse regering schenkt 4 miljoen euro aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Dat bestaat nu nog alleen uit een provisorische expositieruimte... maar kan met het Duitse geld worden verbouwd tot volwaardig museum. Doel van het museum is om de geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland te vertellen. Het museum gaat in 2022 open. ABN AMRO verlaagt als eerste grote Nederlandse bank de spaarrente naar 0 Volgens de bank hoeven klanten met een tegoed tot 100.000 euro niet bang te zijn dat ze op termijn moeten gaan betalen voor hun spaargeld. Maar mensen die meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank hebben gestald, krijgen wel te maken met een negatieve rente van een half procent. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt regen. Ook vannacht regen en aan zee een harde wind. Morgen vooral in het zuidoosten nog regen. In het noordwesten later op de dag soms droog. En het wordt dan een graad of 11.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 Let's ride out in the vents, head blowin' in the wind, sun glistening off my skin. Hey, I'm nasty, <laughs> you know me, but you still be feeling your baby. Cause I'm real. The way you walk, the way you move, the way you talk.